Gert Kluk met het NOS Journaal. In Nederland zijn kankermedicijnen vaak veel te duur. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek naar de prijs van die middelen in 15 Europese landen. Fabrikanten in verschillende landen rekenen verschillende prijzen en geven verschillende kortingen. Voor Nederland pakt dat ongunstig uit. KWF Kankerbestrijding vindt dat medicijnen slimmer moeten worden ingekocht, bijvoorbeeld door Europese samenwerking. Het kabinet denkt na over het bombarderen van IS in Syrië. De Verenigde Staten hebben Nederland gevraagd om de strijd tegen IS te intensiveren. Dat zei minister Koenders in een Kamerdebat. Nederland bombardeert IS tot nu toe alleen in Irak. Maar na de aanslagen in Parijs breiden steeds meer landen de luchtaanvallen uit naar Syrië. De politie heeft vier mensen opgepakt voor de liquidatie van Lucas Boom. Boom was een crimineel uit de omgeving van Willem Holleder. Er werd in juni op klaarlichte dag geliquideerd in een woonwijk in Zandam, vlakbij twee basisscholen. De schutters liepen met Kalashnikovs achter hem aan en schoten hem dood. Het onderzoek is nog steeds in volle gang. Denemarken wil niet verder integreren in de Europese Unie. Dat is de uitkomst van een referendum over de vraag of het land bevoegdheden op het terrein van binnenlandse zaken en justitie af moet staan aan Brussel. De uitkomst betekent dat Denemarken zelf de baas blijft op de twee beleidsterreinen. Die uitzonderingspositie heeft het land sinds de Denen in 1992 het verdrag van Maastricht afwezen, ook via een referendum. De Sinterklaascentrales zien nauwelijks veranderingen in de boekingen van Zwarte Pieten, ondanks de discussie over de kleur van Zwarte Piet. Mensen die Zwarte Piet spelen willen niet als een andere Piet aan het werk, zegt een van de Sinterklaascentrales. Bovendien valt het lastig te combineren. Om de pieten een andere kleur te geven moeten ze terug naar de centrale en opnieuw worden gesminkt. Dat kost extra geld en dat willen de klanten niet betalen. Het weer hier en daar een bui, later klaart het op, het blijft droog, geregeld zon en het wordt vanmiddag 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A4, de Haag richting Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer, 8 kilometer... Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Badhoevedorp, 4 kilometer. Heeft allemaal te maken met een aanrijding op de ring van Amsterdam, de A10. Daar staat tussen IJmuiden en knooppunt Amstel 9 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Alblasserdam en Gorkum 11 kilometer na een ongeluk.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 Everybody but me. that you're putting down. You went out last night to a dinner, a show, and a dance. CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb nog een uur met heerlijke eh, jazznummers voor u. Vooral uh, oude bekenden uit, eh, uit de verzameling. En de volgende die ik ga draaien is Charlie Parker. Ik heb een verzamelalbum. Dat heet Charlie Parker 1940-1948. Een studio chronicle. Hij speelde in het begin van zijn carrière bij een orkest... Van, dat heet Jay McShann en His Orchestra... En dat wordt natuurlijk geleid door Jay McShann. En eh, naast nummers van dit, eh, van dit orkest staan op het verzamelalbum nog vele andere nummers. En die een eh, goed beeld geven van eigenlijk hoe de jonge Charlie Parker uitgroeit tot een van de belangrijkste figuren in de jazz. Naast iemand als Louis Armstrong. U gaat luisteren naar twee nummers van dit album uit zijn, zijn vroege periode. Dat heet Oh Lady Be Good en Lonely Boy Blues. Beide opgenomen in, ehm, in 1941. Thank you. together. Charlie Parker uit het begin van zijn carrière. Ik ga verder met een nummer van een verzamelalbum van de Hot Record Society. Een platenlabel uit de jaren 30, 40 in New York. Die vele bands die destijds in New York optraden um, live heeft opgenomen. En een van die bands is de Briggs Flegel Orchestra. En ehm, iemand die daar ook op speelde, die ook eh, redelijk bekend is uit die tijd, is Pee Wee Irwin. U gaat luisteren naar A Slide Case of the Shakes. Briggs Flegel Orchestra. aan die oude nummers voor een eh, presentator is dat ze niet zo lang duren. Dus dat je vele van dat soort nummers kan draaien. En ook snel weer andere eh, artiesten kan, eh, kan presenteren. We gaan nog een keer terug naar Ella Fitzgerald... van haar verzamelalbum met Louis Armstrong. They Can Take That Away From Me.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 Still, I always, always keep the memory of the way you hold dance till three. Well, you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boys. wat een geweldige stemmen. Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Iemand anders met een geweldige stem is Nina Simone. Van haar album uit 1962, Nina Simone sings Ellington... It Don't Mean a Thing. Uh-huh. open secret. Nina Simone met It Don't Mean a Thing. Een andere zangeres met een fantastische stem is Etta James. Van haar album The Chessbox ga ik een eh, nummer draaien. Dat heet Don't Cry Baby. En daarna ga ik een, album, een eh, ander album nemen. En dat heet Tell Mama. En daar ga ik een eh, nummer draaien... wat in een aantal top 10 lijstjes voorkomt... van de beste nummers van Etta James. En dat heet I Rather Go Blind. Dry your eyes and let lips now, baby. Netta James gaan we weer een hele andere kant op, naar Joe Henderson. Een van zijn beste albums is het eh, album Inner Urge uit 1964. Hij wordt daarin eh, vergezeld door een aantal grote namen erom. McCoy Tyner op eh, piano, Elvin Jones op ehm, bas, was het geloof ik. En ehm, Bob Crenshaw eh, u gaat luisteren naar het nummer Inner Urge, het gelijknamige nummer eh, van het album van Joe Henderson. Thank you. geluisterd naar Inner Urge van Joe Henderson op uh, En hij wordt natuurlijk vergezeld van McCoy Tyner op piano... van Bob Crenshaw op bas en Elvin Jones op drums. Dit nummer duurt eh, maar liefst 12 minuten... en dat is een beetje te lang voor deze uitzending. En daarom gaan we verder met een eh, nummer van Art Pepper. En dat is van hetzelfde album als ik eerder gedraaid heb... En dat album is Intensity. En ik ga het nummer draaien. Dat heet Too Close for Comfort van Art Pepper. Art Pepper met Too Close for Comfort. Ik ga nog een nummer draaien van een album wat ik eerder al gedraaid heb. Het eh, geweldige album van Carl Allen en Rodney Whittaker. Eh, het album heet Get Ready en ik ga het nummer draaien dat heet La Walk. Een, eh, een tribute de naar de vrouw van Carl Allen. La Walk van Carl Allen en Rodney Whittaker. Ellen Allen en Rodney Whitaker met La Walk. Walk. Ik ben alweer toegekomen aan de laatste twee nummers van vandaag. En ik dacht zo met december voor de, voor de boeg... Ehm, ik moet het perfecte jazzalbum vinden voor de feestdagen. En dat had ik thuis liggen, want dat heb ik een aantal jaren geleden... ben ik dat tegengekomen. En dat is namelijk Ella Fitzgerald met het Cole Porter Songbook... Op dit album ehm, zijn, bestaan er twee cd's eh, zingt ze alle nummers geschreven door Cole Porter. En dat zijn er nogal wat en het zijn geweldige nummers. U gaat luisteren naar I Love Paris en I've Got You Under My Skin. Every time I look down on this timeless town Whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize that.